Mark Hokker met het NOS-journaal. In Chili zitten naar schatting 3 miljoen mensen zonder drinkwater door zware overstromingen. Vooral in de hoofdstad Santiago zijn de problemen groot. Het water is daar vervuild geraakt door de overstromingen. Er is in Santiago een run ontstaan op water in flessen. De problemen worden vooral veroorzaakt door de rivier de Mapocho. Die loopt ten zuiden van Santiago en door het aanhoudende noodweer is de rivier buiten zijn oevers getreden. Verschillende delen van de hoofdstad zijn daardoor onder water gelopen. Een passagiersvliegtuig van British Airways is vanmiddag vermoedelijk door een drone geraakt. Dat gebeurde kort voordat het landde op het vliegveld van Heathrow bij Londen. Het vliegtuig had 132 passagiers aan boord. Een woordvoerder van de politie zei dat er tijdens de landing iets tegen de voorkant van het vliegtuig is gekomen en dat het vermoedelijk een drone is geweest. De politie is een onderzoek begonnen, het vliegtuig liep geen schade op. Nadat het was geïnspecteerd mocht het weer vertrekken. In Bilbao, in Spaans Baskeland, zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan. Ze eisen de vrijlating van bijna 400 ETA-leden die nog vastzitten in Spaanse en Franse gevangenissen. Vooraan in de mars liepen ex-gevangenen van de ETA en andere leden van de voormalige terroristische organisatie. De ETA-leden die nu nog vastzitten zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Het is de Nederlandse tennisters niet gelukt zich te plaatsen voor de finale van de Fed Cup. De vijfde beslissende partij, een dubbelspel, werd in drie sets verloren van Frankrijk. Kiki Bertens had eerder vandaag Nederland nog op 2-1 gezet. Daarna verloor Aranska Rus, waarna het beslissende dubbelspel moest worden gespeeld. Daarin waren de Françaises Mladenovic en Garcia te sterk voor Bertens en Richel Hogekamp. Het weer nog enkele buien, maar vanuit het noordwesten opklaringen. Vannacht kans op mist en mogelijk voorstaande grond. Morgen droog, in de loop van de dag wat meer bewolking. Het wordt 10 tot 13 graden. Later in de week zonniger en warmer.